uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Groningen wordt vandaag meer duidelijk over de manier waarop de schade van de aardbevingen moet worden aangepakt. Nationaal coördinator Alders komt met plannen om gebouwen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de regionale economie te versterken. Door gaswinning zijn er in de provincie Groningen al zo'n duizend aardbevingen geweest. Naar verwachting moeten de komende jaren tienduizenden huizen, scholen, kerken en andere monumentale gebouwen worden verstevigd. Het vliegveld op Bali in Indonesië is gesloten vanwege een aswolk die is ontstaan na een uitbarsting van een vulkaan. In elk geval tot morgen is het vliegveld gesloten. Een vlucht van KLM naar Bali is gisteren afgebroken. De passagiers zijn gestrand in Singapore. De overheid komt in het voorjaar met een campagne om jongeren en hun ouders te wijzen op de gevaren van drugs. Volgens staatssecretaris Van Rijn weten ouders veel te weinig over het drugsgebruik van hun kinderen. Zo weten ze niet dat ecstasy vooral bij hoogopgeleide jongeren populair is. En ook niet dat de pillen tegenwoordig niet zo duur meer zijn en dat er veel meer MDMA in zit dan vroeger. In Griekenland zijn de eerste vluchtelingen overgebracht naar een ander EU-land om aan de Europese herverdelingsafspraak te voldoen. Dertig vluchtelingen zijn van Athene naar Brussel gevlogen. Daarna gaan ze door naar Luxemburg. Het zijn vier gezinnen uit Syrië en twee uit Irak. Eerder werden al mensen overgebracht vanuit Italië naar Zweden. Autobanden zijn een van de grootste veroorzakers van vervuiling door microplastic. Een derde tot de helft van het rondzwervend microplastic bestaat uit deeltjes van autobanden. Dat blijkt uit Duits en Noors onderzoek, meldt trouw. Bij stoppen, optrekken en slippen laten deeltjes van de banden los. Ze komen in de lucht als fijnstof of spoelen in het riool. Uiteindelijk komt het plastic in zee, waar het in de voedselketen terechtkomt. Het weer nog. In het noorden nog wat zon. Verder bewolkt en vooral in het westen wat regen. Later ook op andere plaatsen. Voor 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Venendaal West en Maren 10 kilometer door een kapotte vrachtauto... De rechterrijstrook is daar afgesloten. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer door een kapotte auto. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En er zat nog een vrachtwagen stil op de A27 van Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum.